Lot Lewin met het NOS Journaal. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft de rechtbank niet misleid toen hij nog advocaat was. Dat zegt de Tuchtraad voor Advocaten die klachten behandelt. De klacht was ingediend door een oud-medewerker van accountantskantoor KPMG. De man was ontslagen en had een rechtszaak gevoerd over bedreiging en intimidatie door de kantoorleiding. In die zaak was Grapperhaus de advocaat van KPMG. Korpschef Akerboom van de Nationale Politie wil dat er in Europa meer wordt samengewerkt om drugshandel te bestrijden. Volgens hem heeft niet alleen de politie, maar ook het bedrijfsleven een rol. Zo zouden bijvoorbeeld postbedrijven beter op pakketjes kunnen letten om meer drugszendingen te onderscheppen. Dat zei Akerboom op een internationale politietop in Rotterdam. Congo wil dat Nederland de VN-donorconferentie voor het Afrikaanse land afblaast. Vrijdag praten verschillende landen in Genève over het beschikbaar stellen van geld voor de inwoners die op de vlucht zijn vanwege conflicten en voedseltekorten. Nederland is vicevoorzitter van de conferentie. Diplomaten denken dat Congo bang is voor negatieve publiciteit die investeerders afschrikt. De regering dreigt met maatregelen als de conferentie toch doorgaat, maar maakt niet bekend wat voor maatregelen. In een oude villa in Vlaardingen heeft een grote brand gewoed. Bij de brand kwam veel rook en waarschijnlijk ook asbest vrij. Volgens de brandweer zijn de asbestdeeltjes door de felheid van de brand niet ver gekomen... en is er dus geen gevaar voor de omgeving. Er waren geen mensen in het huis. Over de oorzaak van de brand in Vlaardingen is nog niets bekend. Het weer dan nog, veel bewolking, maar af en toe ook zon.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 Mag ik even een statement maken? Ja, Bert, we zijn hier voor jou. Oké? ze, moeten de directie van de verpakkingsindustrie... moeten ze standrechtelijk afschieten. Gewoon korte rechtszaak en dan bang, bang, bang, bang, bang. Mogen wij ter verdediging nog één ding zeggen? Nou, één ding dan nog. Eén lachbare, dat was één ding. bang, bang, bang, bang. bang. Voorbeeld, voorbeeld, voorbeeld, voorbeeld. Even een voorbeeld, voorbeeld. <laughs> Het is hier warm. Nee, je bent druk. Dames en heren, ik zal het rustig vertellen, want ik zie al een paar mensen kijken met een blik van... was er maar pauze. Nou. <laughs> Dames en heren, ik reed hier vanmiddag, eh, eh, ik moest even in Groningen van allerlei dingen doen. Ik reed op die, uh, gaat over verpakkingen. Ik reed over die ringweg en een stukje richting delft heb je daar een stukje. Daar heb je een Shell-pomp. Bij die Shellpomp kocht ik een flesje energiedrank en een wit bolletje ei. Voor ik die ringweg erop reed, lag mijn voorkronen lag er al uit. Van aan ah, zo'n flesje energiedrank, daar zit een dutje. Die moet je eruit trekken, zo. Potering. Mijn tanden stonden als krabbelen babbel in mijn muil. Het bloed spoot uit mijn hazes. Ik denk, nou ja, vissen niet zeiken, hij is open. Ik zuigen, ik zuig mijn ballen uit mijn string. <laughs> zit onder het dopje zit nog een folietje. Ja. dan, moet het, hele spul moet uit elkaar. Hm? En de rij 170. Heb je één been door het sturen te sturen. Twee handen naar het flesje, tuutje aan je mond. Heb je eigenlijk alleen nog je lul om het folietje door te brengen. Als mijn lul kon zuigen, was ik klaar geweest. Daarna moet het hele spul in elkaar. Steek je dat flesje tussen je benen. En dames en heren, af en toe moet je wel eens remmen. Vooral voor vrachtwagens, ook heel veel voor campers. Met fiets achterop, Zo schijnt ik aan campers. Met fiets achterop. Voorbeeld, voorbeeld. Ik, ik woon hier in het centrum. En mijn buurman, die woont ook in het centrum. Oh, dat is logisch. <laughs> ja, ja, anders zou ik wel heel groot wonen. <laughs> Nou, <laughs> En die gaat aan de vakantie naar Rode. Rode is een dorpje, nou wat zal het zijn, 6, 7 kilometer buiten Groningen. En dan moet hij dan zo nodig naartoe met zijn camper met fiets achterop. Alleen in de stad Groningen staat hij al vijf uur vast. Als u de camper achter op de fiets zet, is hij veel eerder. <laughs> nou, daar moet ik dus voor remmen, weet je wel. <laughs> Nou ja, flesjes onder zijn benen, hele kruis zei ik nat. Mijn gebit slaat in het dashboard, een tuutje schiet in mijn strot, mijn lul schiet vast in de bles. En dan mag je die bel achter Hallo? Nee, je zult nou worden aangehouden. Nou, agent, ik kan het uitleggen hoor. Uh... Wit bolletje ei. Ik rij inmiddels 190. Wit bolletje ei. Ik krijg het plastic er niet ontstaan. Met mijn gebit niet. De meeste mensen hebben standaard een tomtom in de auto. Ik heb op dashboard een cirkelzaag. Ik neem een hap van broodje. Ik denk, schatverdamme zo'n kleffe bal op mijn dat weet je wel. Ik spuug de boel uit. Zit er nog zo'n papieren zakje zout en peper aan? Ik schudde een zakje peper open, de ventilatie eraan, vol in mijn smoel. ik blaf de hele inhoud van broodje ei zo aan de binnenkant van mijn vooruit. Terwijl ik niet gaat mijn kon omhoog, het flesje niet de zien zie maar reed. Tuutje was omhoog, dus hij was open, spuit helemaal leeg in mijn bilnaad. En dan mag je niet bel achter stuur. Nou ja, ik kocht bij Albert Heijn. Vanmorgen bij Albert Heijn kocht ik voorverpakte salami. Voorverpakte salami. Weet je wel, van die van vacuüm in plastic. En op, op een van die vier hoekjes daar zit een dubbel lippeltje. Waar zit I can still remember when I bought my first guitar. Remember just how good the feeling was. Put it proudly in my car. And my family listened 50 times. my two song repertoire. And I told my mom her only son was gonna be a star. Bought all the Beatle records, sounded just like Paul. Bought all the old Chuck Berrys, 78s and all. And I sat by my record player, playing every note they played. And I watched them all on TV every move they made. Rock and roll, I gave you all the best years of my life, all the dreamy sunny Sundays, all the moonlit summer nights. I was so busy in the back writing love songs to you while you were changing your direction. Never even knew that I was always just one step behind you. 66 seemed like the year I was really going somewhere. We were living in San Francisco with flowers in our hair, singing songs of kindness so the world would understand that the guys and me were something more than just another band. And then 69 in LA came around so soon, we were really making headway and riding love knew that we must have played the wildest stuff we had ever played. The way the crowds cried out for us, we thought we had it made. Rock and roll, I gave you all the best years of my life, all the crazy, lazy young days, all the magic moment nights. I was so busy on the road, singing love songs to you, words were changing. But I was always just one step behind you. Seventy-one in Soho. When I saw Suzanne, I was trying to go solo with someone else's man, and she came up to me later, took her by the hand. And I told her all my troubles, and she seemed to understand. And she followed me through London, through a hundred hotel rooms, through a hundred record companies who didn't like my tune. She followed me when finally I sold my old guitar. And she tried to help me understand I'd never be a star. Kevin Johnson was eh, deze meneer. En uh, is een liedje wat we natuurlijk ook kennen van de Cats. Hè? Piet Veerman en zo, die heeft, hebben het ook opgenomen. En uh, dat is vrijwel identiek aan, aan dit. Ja. Kevin Johnson, rock and roll, I gave you the best years of my life. Yeah. En het is oorspronkelijk dus een Amerikaans nummer. Maar Piet zingt dit ook vreselijk mooi hoor, als ik eerlijk ben. Echt wel. Ehm. Ja, en daarvoor Bert Visser met, nou ja, die man moet je niet te lang aanhoren, want dan, raak je zelf in de stress. jongen, jongen. ADHD kan besmettelijk voelen hoor. Nou, dit is ADHD, ADHD, ADHD, ADHD, ADHD, ADHD, ADHD, ADHD, Ja, of zoiets. Niet te geloven zeg. Tjonge, jongen, als je die man ook ziet, ik heb het laatst... Eh, thuis zat, het een van Ansela's eh, zoons was bij ons. En die zat laatst zo'n show van hem te kijken op Netflix. Ik ben helemaal gek. Niet te geloven. <laughs> Verschrikkelijk die man. Eh, maar goed, uh, Bert Visser dus. En het ging over verpakkingen. En die conferentie duurde nog veel langer. Maar ik vond het wel zat zo. <laughs> goed, maar goed. We discrimineren niet. Dus, dus alle, alle cabaretiers komen aan bod. Niet waar? Ja, zo doen we dat gewoon. Goed, het is nog steeds CFM Lunch. We hebben geen recept vandaag helaas voor u. Maar dit is, uh, ja, dit zou je niet verwachten. Maar dit is Mick Jagger dit. Moet je toch horen zeg. Lay upon your strings to me. I will sing your strange melodies. Dance with me a magic melody. Stay with me till night turns to day. Let me in your dreams, angel in my heart. Angel in my heart by a pool of dark Love is slowly twisting downstream Underneath the tortuous trees Out into the sad silent seas Lock me in your arms Angel in my heart much a sin, how much can true forgiving cost? i I'm in your skin, I want to win back what I've lost. feel the salt on my skin. I can hear the birds on the wing. I can smell the wood on the fire. I can see the smoke of desire. Let me in your dream, angel in my heart. zoiets zou je toch niet direct verwachten van de heer eh, Jagger, Hè? Dat eh, is toch wel iets wat, in, eh, wat een beetje... Nou ja, oké. hij heeft wel meer van gevoelige liedjes gemaakt. Maar dit was wel heel erg mooi, vond ik eigenlijk. Angel in My Heart, zo heette het... Angel in My Heart, zo heette het nummer. En het komt van uh, een soloalbum van de man, dat heet Wandering Spirit. Dus Mick Jagger. En nou ja, in de vinyljaren straks hoor je hem nog veel meer. En hoe lang geleden is het dan opgenomen, Ruud? Want dit klinkt heel jong. Nee, dit is al heel oud. Dit is... Dit is uh... Nee, ik bedoel dat hij heel jong was. Nee, nee, nee, nee. nee. Dit, is, dit is van, eh, ik denk uit de jaren tachtig. Ja, daarom. Ja, dit is uit de jaren tachtig. Was hij een jonge man? Ja, niet zo jong meer hoor. Jonge stem, ja. Ja, ja, ja. ja maar goed, dat heeft hij nog steeds. Dat is toch gek. Maar eh, wat wou ik nou zeggen? Ik zit helemaal aan een verkeerd ding te... te ja, ja. Ik zit helemaal aan de verkeerde... Je had het over de vinyljaren die wij straks te Ja, natuurlijk, natuurlijk. Ja. Ja, daar had ik het over. Ja, had ik het over. En eh, daar, ja, daar krijgt u Jagger nog veel meer door. Ja, dat dan weer wel. Dat doen we ook nog. Zo is dat. Mick Jagger dus. En ehm, we gaan verder met eh, iets heel anders. Nou, nou. Dat hakte er even in, hè? Hoe niet? Te gek. Vond je het mooi? lekker. Vond je het mooi? Beetje gospelachtig, ja, ja, vertel. Ja, ja, ja, het is nieuw. Het is een nieuwe plaat. Is nieuw? Eh, ja, eh, Sophie Lloyd heet het meisje. En <laughs> ik moest wel even, eh, ik, ik, was even verbaasd, maar ik las verkeerd. Want er staat achter de Sophie Lloyd met de James Brown. Ik dacht dat het James Brown stond. Ik denk, hoe kan dat nou? Maar nee, het is James Brown. Dus het, het, eh, het koortje wat u op de achtergrond hoort, dat heet James. James met een D. James Brown. Dus niet James. ik <laughs> dacht dat dat stond. Dat stond er niet. James Brown. En de dame heet Sophie, eh, Sophie Lloyd. Het nummer heet Calling Out. Nou, ben je daar ook even op de hoogte. Kan je even toevoegen aan je Spotify. Heb je ook weer een leuke platen bij? Lekkere muziek hoor. Zo. Het wordt een avond over Oh, dit, gaat, dit is eh, even verkeerd. Wacht even hoor. Praat even de boel vol. ja, dat is goed. Zo. Ik was helemaal vergeten een plaat in de rij te zetten. Stom hoor. Inge van Kalkar. van Kalkar was dat. En uh, dat we. dat heet eh, I Don't Mind. Want dat is duidelijk. En uh, voordat we straks opnieuw gaan, Elton John. Captain Fantastic. fantastic. Raised and regimented, hardly a hero. Just someone whose mother might know. Very clearly a case for cornflakes and classes. Two teas, both with sugar, please. In the back of an alley while little dirt cowboys turn brown in their saddles. Sweet chocolate biscuits and red rosy apples in summer. For it's haymaking, hey mom, do the papers say anything good? All the chances in life for little dirt cowboys. Should I make my way out of my home in the woods? Brown dirt cowboy, still green and growing. Seriously, captain. Fantastic the feedback, the honey, the hive beholding. Well, there's a weak wing young sparrows, starving the winter. Broken young children on the wheels of the winners. And the 68th Summer Festival will flower a thin air. John. Captain Fantastic en de uh, Dirt Brown Cowboy. Zo het. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Bev Schweerders. Morgen, 11 april, is er een informele bijeenkomst... onder leiding van de informateur, de heer M. van Dam... over de verkenningsfase en voorstel vervolg informatieproces Zandvoort. De gemeenteraad van Zandvoort heeft voor de eerste fase van het informatieproces de opdracht gegeven te verkennen of het mogelijk is te komen tot een breed gedragen raadsprogramma als grondslag voor een te vormen college. Voor deze verkenning zijn de verkiezingsprogramma's bekeken, is achterliggende documentatie bestudeerd en zijn met alle fracties gesprekken gevoerd. De resultaten van deze verkenning zijn in een rapport uitgelegd. Het voorstel van de informateur is om in de slotparagraaf... alles samen is alles samen gevat. De bijeenkomst morgenavond is in de raadzaal van het gemeentehuis... en begint om 8 uur. Nog even een opmerking. Deze avond wordt niet live uitgezonden. De dienst Speciale Interventies, DSI houdt vandaag dinsdag een grote antiterrorisme oefening op de cruise ferry Princess Seaways voor de kust van IJmuiden. Tijdens de oefening bestormt de DSI het schip dat vijf mijl op zee ligt. Aan boord zijn gegijzelden, die worden gespeeld door acteurs die gered moeten worden. Bij de acties worden twee NH-90 helikopters en enkele snelle vaartuigen ingezet. Ook schieten de speciale eenheden oefenmunitie en gooien met oefengranaten. Verder wordt op het Noordzeekanaal bij Emuiden een vijandige speedboot... en dit staat tussen aanhalingstekens onderschept... In Amsterdam wordt woensdag in de USA Terminal in de Amerikahaven het jack-up platform Sea-Jack Zaratan bestormd door de DSI. Ook moet die dag op het marineterrein in Amsterdam... met een aantal acteurgijzelaars bevrijd worden uit gebouwen. De DSI oefent woensdag ook in de Eimondhaven van de Muiden... op het schip Accra van Rijkswaterstaat. De luchtvaartpolitie op Schiphol heeft maandagochtend een piloot aangehouden... De 35-jarige man in dienst van een buitenlandse luchtvaartmaatschappij... werd rond 10 uur aangehouden toen hij aan boord zat van een toestel voor de vertrekkende vlucht. De man had 0,9 promil alcohol in zijn bloed... waar 0,2 is toegestaan voor het vliegtuigpersoneel. De vliegprefet van de piloot is ingevorderd en hij heeft een dagvaarding gekregen. In de luchtvaart mag vliegtuigpersoneel in de 10 uur voorafgaand aan de vlucht... geen alcohol nuttigen. Op het strand van Zandvoort werd zaterdagmiddag een mortiergranaat uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. Specialisten van de explosieve opruimingsdienst van Defensie maakten de granaat op het strand van Bloemendaal onschadelijk. Wanneer, er een vermoedelijk wanneer u een vermoedelijk explosief aantreft in of aan het duingebied of op het strand, raak het voorwerp dan niet aan en bel ogenblikkelijk 112. In Heemstede is een 28-jarige man donderdag aangehouden op verdenking van twee recente aanrandingen. Vorige week werd een 12-jarig meisje door een onbekende man aangesproken... toen zij haar hond aan het uitlaten was in Haarlem-Noord. De man probeerde niet alleen het gesprek aan te knopen... maar kneep het meisje ook in haar billen. Het meisje reageerde alert en rende weg. De politie werd door de ouders van het meisje in kennis gesteld... en stelde een onderzoek in. Op basis van het onderzoek kon de 28-jarige man worden aangehouden. Ook wordt de man verdacht van een aanranding die op 7 februari plaatsvond in Heemstede. Daarbij werd een 22-jarige fietster om haar middel vastgepakt... waardoor ze van haar fiets viel en daarna werd ze onzedelijk betast. De verdachte zit vast. Vrijdag 6 april werd hij voortgeleid aan de rechtercommissaris... die voor 14 dagen zijn bewaring heeft bevolen. Het onderzoek wordt voortgezet... De politie sluit niet uit dat er meerdere meisjes of vrouwen zijn lastiggevallen door deze man. Indien u iets soortgelijks heeft meegemaakt... dan kunt u dit melden bij de politie via het bekende nummer 0900 8844... of via een digitaal meldformulier dat u kunt vinden op https www.politie.nl slash aangifte streepje of melding doen slash meldformulier.html. Dus wanneer u iets dergelijks heeft meegemaakt, meld dit aan de politie, want er is een verdachte in voorarrest. En dit was het regionale nieuws van half twee, dinsdag 10 april.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 De wind waait vanuit het zuidoosten en is zwak tot matig van kracht... en de temperatuur stijgt naar waarde van ongeveer 18 graden. Vanavond en de komende nacht is het bewolkt en er zijn perioden met buien geregen. Waaien doet het niet of nauwelijks en het koelt af naar ongeveer 10 graden. Morgen is het wisselend bewolkt, met kans op wat regen of enkele buien. En daarbij is ook onweer mogelijk. De wind wordt oost tot noordoost en de temperatuur stijgt naar 16 graden. Na morgen blijft het wisselvallig met geregeld zon, maar ook kans op wat regen of enkele buien. De temperaturen blijven met 16 tot 18 graden op een aangenaam niveau. Tot zover het weer van Rico Weer. Thank you. Los Santana was dat. En uh, dat nummer dat heet She Is Not There. Nummer dat we ooit kennen van de zombies natuurlijk. En eh, nou ja, dit was op verzoek van onze Beb, uh, de sidekick. Jawel. Ja, ja, ja. She's not there, but I'm, but I'm here. En er is nog een she gearriveerd. Ja, ook wel gezellig. is ze er dan? She is there, she is there. Zit hier. <laughs> Oké. Okay. De oude sticky. You free Dit is Elkie Brooks. Fool, do you think it's over? grote hit Pearls Singer. En dit was een liedje dat we ook kennen van Chris Ria. Fool If You Think It's Over eh, heet het. Ja, ja. En zo hebben we nog veel meer mooie muziek. Ah, nou, mooie muziek, leuke muziek, aardige muziek. Eh, ja, grote variatie, zowel nieuw als oud. We proberen er alles een beetje een leuke mix van te maken. En nu, en nu, en nu... Dit is Liverpool Express. Oh my love. Liverpool Express. En eh, daarna ehm, Crying, Waiting, Hoping van Dave Mason. Ja, leuke muziekjes wel. Nou, eh, eens even kijken. Eh, ja, nou, volgens mij kan ik er nog één doen. En dat is van de Jimmy Caster Bunch. Jawel. Oeh, En die hebben het over een heel oud... Uh, there was a heel oud mens. in caves, as we Caveman. People were known as cavemen. Neanderthal men or troglodytes. Troglodytes, yeah, that is. What we're gonna do right here is go back. Yeah. Way back. Way back. back. to time. When the only people that existed were troglodytes. Cavemen. Cave women. Neanderthal. Troglodytes. Let's take the average caveman at home listening to his stereo. Sometimes he'd get up, try to do his thing. He'd begin to move, something like this. look around and just reach in and grab one. Come here. Come here. He'd grab her by the hair. You can't do that today, fellas, cause it might come off. You'd have a piece of hair in your hand, she'd be swimming away from you. <laughs> this one woman just laid there, wet and frightened. Said move. Move. She got up. She was a big woman. Big. love. He said, Suck it to me, suck it to me, suck it to me, suck it to me, suck it to me, suck it to me, suck it to me, suck it to me. She looked down on him. She was ready to crush him, but she began to like him. She said, I'll suck it to you, daddy. He said, What? She said, I'll suck it to you, daddy. You know what he said? He started it all way back then. I ain't gonna lie to you. When she said, I'll sock it to you, daddy. <laughs> he said, Ja, dat was Jimmy Caster Bunch. En dat nummer dat heette Troglodytes. <laughs> dat vreemd nummer. Heel vreemd nummer. Ja. Wat hoor ik dat? Nou, wat denk je? Ik hoorde mensen de afwas in de, in de machine gooien. <laughs> Is het zo? De lunch zit erop. Oh. Denk je dat iedereen dat met machines doet? Er zijn nog mensen die op de hand afwassen hoor. Ja, ik. Je hebt nog van die mensen. Ja, ik ben zo'n mens. Ja. Je hebt nog van die mensen die ouderwets gewoon met een borsteltje. Ja. Dat zijn de actieve mensen. Die, die mensen met afmachines zijn gewoon lui. Die laten, die laten gewoon een ander het werk doen. Lui zijn Lui. Kijk uit, Ruud. Kijk uit. Lui. Het stroomt binnen aan mails. <laughs> kan toch niet openen, dus ik vind... <laughs> kan Tony toch niet open. Ik vind het best. Eh, laat je het zeggen of zo? Nee. Oh nee, ik dacht dat je nee. mee wou praten. Niet belangrijk. Nee. Goed, het zit erop voor vandaag wat betreft de lunch. En morgen is er weer een lunch. Dan met Ron als eh, sidekick. En dan natuurlijk ook het cultuurhuur. Het cultuur, nee, cultuuruur. Ja. En eh, donderdag ook weer, maar dan is Dolly weer terug, hoop ik. En eh, die eh, stieren in Spanje de laten gaan natuurlijk. Nee. Weet je me nooit. Weet je me nooit. Als oh, ze rijden van de rijke Spanjaard aan de voeten komt ze nooit meer terug. Maar goed, eh, dit, dat zal maar gebeuren. In ieder geval, voor ons zit het erop. We gaan zo verder met de vinyljaren. En eh, we hebben twee prachtige platen voor u. Ik zei het al. Uh, On Air van de Rolling Stones. En uh, eh, Braxis van Santana. Lekker. Lekker. Maar Ben bedankt voor je bijdrage weer vandaag.